Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij de massale demonstraties in Iran is opgelopen tot boven de 2000. Dat meldt een in Amerika gevestigde Iraanse mensenrechtenorganisatie. De Iraanse staatstelevisie bevestigt dat hoge dodental. Onder de slachtoffers zouden negen minderjarigen zijn. Een man uit het Limburgse Herten wordt verdacht van het online misbruiken van ruim 150 minderjarige meisjes. De jonge slachtoffer speelde een game die de man deels zelf had gemaakt. Meisjes moesten voor de camera uit de kleren en van alles bij zichzelf doen om verder te komen in het spel. De opdrachten begonnen onschuldig, maar in de loop van het spel werden ze steeds extremer. Volgens justitie nam de verdachte de beelden op, verspreidde ze en perste hij de slachtoffers af. De man maakte deel uit van een netwerk. We hebben ook eh, begrepen dat er meer van dit soort spellen zijn waar verdachte dus ook beeldmateriaal met anderen heeft uitgewisseld. Eh, dus we zijn nog aan het kijken wat precies door deze verdachte is geproduceerd en wat hij mogelijk heeft ontvangen. Ehm, maar ja, dat is dus echt wel een enorme eh, klus, omdat er enorm veel beelden zijn aangetroffen van nou ja, dus 150 meisjes die we ook nog niet allemaal hebben kunnen vinden. Het OM heeft internationaal hulp ingeschakeld om de identiteit van de slachtoffers te achterhalen. De verdachte, een man van 40, blijft voorlopig vastzitten. Een man van 62 uit Veghel, die anderhalf jaar geleden zijn eigen moeder doodstak toen hij haar wilde beroven, moet 20 jaar de cel in. De rechtbank spreekt van een koelbloedige moord. De zoon stak de vrouw van 84 s'nachts dood in haar slaapkamer toen hij haar kluis wilde legen. Kort voor de moord haalde hij ook 80.000 euro van haar rekening. Het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen.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 De titel is een knipoog naar de jaren 50, toen je overal boogies over hoorde. Alan Power pakt dat stijlvol op met twangy gitaar, sleppende bas en een beat waar je automatisch je voeten mee tikt. Een uitstekende opener voor het tweede uur. machine shame boogie with you. I look at that washer slapping and clean. I love the sound of that washing machine. Splish, splash, splash, Come on, honey, cause I wanna do the washing machine boogie with you. Well, I hope Monday was a high wash day now I learned learn to boogie the blues away home, cause I wanna do the washing machine boogie with you. Splish, splash, splash, blue. Come on, honey, cause I wanna do the washing machine boogie with you. the rhythm of your machine. I won't beat because I want to. But watch your machine boy with you. Splash, splash, splash through.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 Maar hij doet dat op zijn eigen lichtschurende folkachtige manier. Zijn album vol Rogers songs ademt liefde voor de bron. Maar je hoort ook hoe hij de Amerikanen generatie vertegenwoordigt. Minder crooner, meer doorleefde troubadour. stick by you if you will only say your roaming days are through. You'll find me here like the day Ways verwijst al in de titel naar de oude country mythologie van de eeuwige zwerver en rebel. Maar Forward zingt het met de zelfreflectie van iemand die inmiddels heel wat kilometers op de teller heeft. Muzikaal zit het in zijn vertrouwde hoek. Akoestische gitaren, wat fiddle of mondharmonica en veel ruimte voor zijn stem en storytelling. Go down to the pool room, get in the gang and then soon the daylight comes before I've had a wink. Yodelay, But somehow I can't forget my good old rambling days. The railroad trains calling me always. I may be rough, I may be wild, I may be tough and county vile, but I can't give up my rough and rowdy. I can't give up my rough and rowdy. I can't give up my rough and rowdy ways. The old lady. Oh, Dit is het favoriete album van de maand. Hard Times past in het rijtje Mavis Songs, waarin ze moeilijke thema's niet schuurt, maar altijd een sprankje hoop en solidariteit meebrengt. Ze zingt hier over de economische en sociale tegenslag, over mensen die het water aan de lippen staat, maar benadrukt dat samen zingen, geloven en volhouden manieren zijn om het hoofd boven water te houden. There was a camptown man used to plow and sing. And he loved his mule, and the mule loved him. When the day got long, as it does about now, I'd hear Jones is een artiest die makkelijk schakelt tussen popcountry, folk en zelfs een vleugje rock. En Good Omen laat dat mooi horen. De song heeft een lichtheid over zich. Het idee dat de kleine signalen in het leven, een toevallige ontmoeting, een regel op de radio, een onverwachte wending, tekens kunnen zijn dat je op de goede weg zit. you cry. Mother Nature's home. through smoke, see through tears. Everything's a message. Michael terug door een oude relatie of een verleden dat hij niet helemaal achter zich kan laten. De titel zegt het al. Hij rijdt figuurlijk nog één keer door de straten waar zij woont, langs de plekken waar het ooit goed was, en houdt zichzelf voor dat het maar een ritje is, terwijl de luisteraar weet dat het meer is dan dat. Empty faces in a crowd, trying to find your way out. All the people here are either drug dealers or dropouts, and everybody's talking, but no one seems to listen. Most of them end up at 5 a.m. doing lines in someone's kitchen. All the girls are taking shots, acting like they're still in high school. Frat boys on the back porch smoking cigarettes, drinking high noons. What the hell are you doing here? You don't belong here. You don't belong here, but 18 turns into 28. You look back, nitpick all your mistakes. The good years, they came and went too fast. Half drunk, still dwelling on the past It's a shame your whole life's just a trip down memory lane. A little rough around the edges, off the whiskey you get reckless. Never been to church, but you're convinced you know what hell is. Same old bar on Friday nights, but you're not looking for a wife. Cause growing up, all you did was watch your parents fight. You're afraid to die alone. It's a never ending cycle, checking wrinkles in the mirror, wondering where did all the time go. It's a subtle certainty, you're not where you wanna be. That's the thing about life, it ain't fair, and it sure don't come cheap. 18 turns into 28, you look back, nitpick all your mistakes. it's a shame Your whole life's just a trip down memory lane Eighteen turns into twenty-eight You look back Nitpick all your mistakes. Caught up, reliving the golden years. What the hell are you doing here? De cover van deze week. Deze versie van Dim Lights, Thick Smoke en Loud Loud Music is een kleine tractatie voor de liefhebber van echte honky tonk en hillbilly. De honky tonk wranglers brengen die rauwe dansbare bar sound, upright bass, fiddle, dwingende gitaar en Jake Vaderland zet daar zijn jeugdige maar uitgesproken retro-stem bovenop. De song zelf is natuurlijk een klassieker. Een ode aan de nacht, aan rokerige kroegen en aan muziek die altijd net te hard staat. In deze uitvoering klinkt het alsof je een live set in een kleine zweterige club binnenstapt. komt hier met een song die de sfeer heeft van een late avond, waarop je ineens gaat rekenen met jezelf. Wat heb je met je tijd gedaan? En met wie heb je hem eigenlijk doorgebracht? Waking up early while the sky is still gray Same routine, just a different day My wife's asleep as I drive away No amount of work is worth this pay Sitting here in an office chair, wasting my time till I get white hair. Saving all my nickels so they turn into dimes. What will I do with the rest of my life? Time can be spent, but it can't be borrowed. Why wait till tomorrow? when you only got today. Living ain't breathing, and dying ain't sleeping, and dreaming is seeing. inside this heart. Gotta believe if I'm ever gonna start. But you see these wrinkles on the edge of my eyes. Too old to start and too scared to try. Pushing down the fear and saying I'm fine. But I was never but it can't be borrowed. Why wait till tomorrow when you only got today? seeking the life you wanna live. Crossroads, sterren van toen. Met Our Roots, Our Country Music trekken de Burrito Brothers een dikke streep onder hun erfenis. Dit is een expliciete liefdesverklaring aan de traditie waar ze zelf ooit aan mee hebben gebouwd. De band was ooit de logische erfgenaam van Graham Parsons' country rock droom, maar ging in de jaren 80 als Burrito Brothers verder. Deze song uit begin jaren 80 benadrukt dat. We come from Louisiana, Illinois and Southern Cal. Some folks tag this legends, claim we've raised a lot of hell. They've hung a lot of labels on the Burrito family tree. But our roots are country music, and that's all we'll ever be. Our roots are country music, and our lives are in our songs. We have They say that country pickers are a breed all by themselves. When you've tasted your first honky tonk, you'll find there's nothing else. We've never done a single thing our pride would not allow. But our roots are country music, country breed, country proud. Yeah, our roots are country music, and our lives are in our songs. We borrowed from the best and kept a straight road all along. We have taken Tennessee. But I roots are country music, and that's all you'll ever be. Our roots are country music, and our lives are in our songs. We born from the best and kept a straight road all along. We've taken many highways on our way to Tennessee, but our roots are country music, and that's all we'll ever be. Yeah, our roots are country music, and that's all we'll ever be. I'm Drinking Canada Dry is een typische honky-tonk titel, een kwinkvlag. Maar ook een portret van een man die zijn problemen letterlijk probeert weg te drinken. Muzikaal hoor je strak recht toe recht aan country, met steel en een makkelijk meezingbaar refrein. to be a singer in a band. I followed her to Montreal through a hundred one night stands. Cause I just can't live without her. And it's driving me insane. But I found some southern comfort here till I'll make her mine again. I'm drinking Canada Dry since my woman said goodbye. Yes, I'm up here in the cold and I wanna get home, but I'll settle for high. And as each double goes down, I toast another. bars are killing me Can't tell the night from day I got plastered in Toronto And I begged her to come back Oh, but she said no I gotta go As I down one more six-pack I'm drinking Canada dry my woman said goodbye Yes, I'm up here in the cold And I wanna get home But I'll settle for high And as each double goes down I toast another lonely town This bottle's all I can see Till she comes back with me I'm drinking Canada Dry She's a Friend of a Friend is meer laid back, met de typische vocale harmonie die de Flying, Burrito Brothers altijd een eigen kleur gaf. De song gaat over die half fantastische, half echte vrouwenfiguur, die via via in je leven verschijnt. In deze periode was Flying al verdwenen en waren het de Burrito Brothers die deze song vertolkten. She's a friend of a friend of a friend of a friend of mine. I know she's good looking, sweet talking, temptuous kind. But if I'm reading you right, you better get her off of your mind. She's a friend of a friend of a friend of a friend of mine. And every night it's the same old story. Down at the Palomino six nights a week. Picking up tips and turning down propositions. While I'm out here hoping to job to make ends meet. She's a friend of a friend of a friend of a friend of mine. I know she's good looking, sweet talking, temptuous kind. But if I'm reading you right, you better get her off your mind. Cause she's a friend of a friend of a friend of a friend of mine. Some folks are saying that woman's gonna drive me crazy. I hear some folks say she doesn't seem to fit my style. But you can take it from me, it's a true love situation. So keep your hands on your beer, I'll be taking her home in a while. She's a friend of a friend of a friend of a friend of mine. I know she's good looking, sweet talking, tempestuous kind. But if I'm reading you right, you better get her off of your mind. She's a friend of a friend of a friend of a friend of mine. She's a friend of a friend of a friend of a friend of mine. I know she's good looking, sweet talking, the sky. But if I'm reading you right, you better get her off of your mind. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Bij Jenna Torres draait Everything But Money om de stelling dat je alles kunt missen, behalve liefde en verbondenheid. Ze zingt over een eenvoudig leven, met weinig geld, maar met iemand naast je die alles waard maakt. Muzikaal is het een zonnige midtempo country pop song, met het idee dat goed gezelschap de grootste rijkdom is. Lucky penny in my pocket We got the whole night to get it just right And I see no reason we should stop it It's easy to covet but we might as well love it Make the most of what we've got Two hearts to rub together Fire that lasts forever Takes you and me to keep it hot We got summertime and strong Spotlight. In San Pancho neemt Lara Manzanares je mee naar de Mexicaanse sfeer van een kustplaats, waar tijd net even trager lijkt te lopen. De song leunt tegen border en southwestern country aan. Zachte percussie, misschien wat Spaanse gitaaraccenten en een stem die dichtbij en intiem blijft. Todo todo llevo adentro. Porque fuiste tú quien me enseñó a querer. Dejaste una huella profunda hasta el fondo de mi ser. Tengo grabado el corazón con un patrón de diamantes. Sigues pisando fuerte en mis sueños son ambulantes een vuriger, ritmischer kant van Manzanares horen. Het gaat over hartstocht, die bijna te heftig is. Of over iets dat je van binnen opeet als je het niet onder ogen ziet. Waar San Pancho zwoel en zonnig is, heeft Burnin meer drive met stevige drums. om zijn rootsy Texaanse folk country. En The Great Highway past daar prachtig in. Een reisnummer dat net zo goed over de innerlijke weg gaat als over asfalt en mijlen. Hij treedt in de voetsporen van Townes van Zandt en Guy Clark met zijn vertelstijl. Maar blijft toegankelijk en melodieus genoeg voor een breed publiek. De song is bij uitstek een slotnummer, het gevoel van onderweg zijn, van afscheid nemen en toch weer uitkijken naar de volgende etappe. Precies de sfeer waarmee je Crossroads op een mooie manier beëindigt. Tot volgende week. Dag. Headed down to San Antonio Up from the northern land I got a job to take Working for the Red Horse back in time. I got the Himalaya down, can you hear that sound running like a scalded hound. When that cold Canadian wind blows on my face, I'll be pushing on the gas, my wheels down on the track. Yeah, my eyes open wide, I ain't slipped in days. I've been traveling coast on a great highway. Well, I got a strong right hand, tall as a man could stand. Throwing back the coffee black, checking on the thermostat, sitting on a green room couch, chewing on a nicotine patch, cussing at the cars on the road, carrying a full band load. When that cold Canadian wind blows on my face pushing on the gas, my wheels down on the track. Yeah, my eyes open wide, uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.